Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op de Griekse eilanden komen steeds meer migranten aan. Deze maand waren het er zo'n 7000, veel meer dan in de maanden daarvoor. Alleen vandaag al kwamen op Lesbos 16 boten aan... met in totaal 650 migranten, onder meer uit Afghanistan. De Griekse regering heeft de Turkse ambassadeur op het matje geroepen... omdat de EU en Turkije hadden afgesproken... dat migranten zoveel mogelijk zouden worden tegengehouden. De opvangkampen op de Griekse eilanden zitten al jaren overvol. Beveiligers op Schiphol gaan zondag actie voeren. De luchthaven had een kort geding aangespannen om de staking te verbieden, maar de rechter zag daartoe geen reden. De ploegen bij de veiligheidscontroles leggen zondag om de beurt het werk een half uur neer. Schiphol vreest dat de doorstroming stagneert en de veiligheid in gevaar komt. Maar volgens vakbond FNV zal dat wel meevallen. Wie op tijd op Schiphol komt, zal zijn vlucht niet missen, zegt de bond. De vakbonden eisen dat de beveiligers ook na de nieuwe aanbesteding onder de CAO particuliere beveiliging vallen. Schiphol wil dat niet beloven. In Amsterdam is oud-verzetsman Harry Cohen overleden. In de oorlog trouwde hij met Sini Kattenburg, die actief was in het verzet. Ze werkte in een crash tegenover de Hollandse Schouwburg... en ving kinderen van opgepakte joden op. Om deportatie naar Westerbork te voorkomen werden de kinderen naar onderduikadressen gesmokkeld. Kort nadat ze getrouwd waren doken Harry en Sini Cohen zelf onder in Nieuw-Vennep. Daar wisten ze de oorlog te overleven. Na een huwelijk van 75 jaar overleed Sini begin dit jaar. En nu, een half jaar later, is ook Harry Cohen overleden. Hij was 99 jaar. In de eredivisie is vanavond één wedstrijd gespeeld. Emma verloor in eigen huis met 3-1 van Pek Zwolle. Het weer... Vanavond en vannacht blijft het droog, minima rond 12 graden. Morgen veel zon en zomers warm met maxima tussen 25 en 30 graden.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 Plastic soep begint op je eigen stoep. Daarom maken we op World Cleanup Day op 21 september Nederland een stukje schoner. Ik ben erbij. Jij toch ook? Ga naar worldcleanupday.nl en meld je aan. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het.